Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Japanse parlementsverkiezingen heeft de liberaal-democratische partij van premier Kishida weliswaar zetels verloren, maar samen met een andere coalitiepartij wel de meerderheid behouden. Ondanks het zetelverlies spreekt Kishida dus van een mandaat van de kiezer. Kishida is nog geen maand in functie en had de verkiezingen uitgeschreven om de positie van de LDP veilig te stellen. Zijn voorganger Suga stapte op vanwege de vele kritiek op de corona-aanpak. Het Openbaar Ministerie van de Belgische provincie Namen is een onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens de ontgroening. De student, van wie alleen bekend is gemaakt dat het een jongen is die in 2002 werd geboren, overleed afgelopen nacht in het dorpje Sarcustine in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten van verschillende hogescholen uit Namen bij elkaar gekomen voor de ontgroening. Het online spelletjesplatform Roblox ligt al drie blagen plat. Er is geen sprake van een aanval van buitenaf, zegt het bedrijf. Dat zegt dat het de oorzaak van de storing inmiddels heeft gevonden. Wanneer het bij kinderen populaire platform weer online komt, zegt het bedrijf er niet bij. Roblox bestaat al sinds 2004. Het aantal dagelijkse gebruikers is de afgelopen twee jaar verdubbeld naar 43 miljoen. Via het online platform kunnen gebruikers miljoenen games spelen. Van schiet- en vechtspellen tot spellen waarbij spelers hun eigen wereld kunnen creëren of avonturen kunnen beleven. In de Eredivisie heeft Feyenoord vandaag de stadsderby tegen Sparta met 1-0 gewonnen. Het doelpunt van Dessers viel in de blessuretijd. NEC won in eigen huis met 3-0 van FC Groningen. RKC verloor thuis met 0-1 van Cambuur. En FC Utrecht tegen Willem II eindigde in een 5-1 overwinning voor FC Utrecht. Het weer. Het regent nagenoeg overal, flink. Later vanavond en vannacht volgen vanuit het westen opklaringen. Morgen valt aan zee soms een bui. Elders is het meest droog en zo nu en dan breekt de zon door. Het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Eén rijstrook is dicht.